Levi van Eck met het NOS-journaal. De FBI heeft een huiszoeking gedaan in de villa van oud-president Donald Trump in Florida. Justitie in de VS heeft nog niet gezegd waarom de inval in Mar-a-Lago plaatsvond. Ook Trump zelf zegt daar niets over. Hij zegt alleen dat hij heeft meegewerkt aan een regeringsonderzoek... en noemt de inval onnodig en ongepast. De zaak heeft volgens de zoon van Trump te maken met dozen vol archiefmateriaal... die na Trumps vertrek uit het Witte Huis naar zijn villa in Florida werden overgebracht. Het Nationaal Archief eiste dat die dozen werden overgedragen. De brandweer van Cuba heeft een grote brand in een olieopslag nog altijd niet onder controle. De brand brak vrijdag uit in de havenstad Matanzas door blikseminslag. Inmiddels is het vuur overgeslagen naar een derde grote olietank... Bij bluswerkzaamheden is een brandweerman omgekomen. Het aantal gewonden is opgelopen tot 125. De brand dreigt grote gevolgen te hebben voor de energievoorziening in heel Cuba. De olie in de opslagtanks wordt gebruikt voor de opwekking van elektriciteit. Het kabinet wil dat de veiligheidsregio's nog eens duizenden extra noodopvangplekken regelen voor asielzoekers. Het gaat om ruim 5600 extra plaatsen. Dat is bovenop de 5500 extra crisisopvangplekken die het kabinet eerder vroeg. De veiligheidsregio's willen juist zo snel mogelijk structurele oplossingen... onder meer over het uitzetbeleid van vreemdelingen die niet mogen blijven. In West-Brabant mag tussen 7 uur s ochtends en 7 uur s avonds... geen water meer worden gebruikt uit sloten, beken en rivieren. Dat betekent bijvoorbeeld dat gewassen overdag niet mogen worden beregend met oppervlaktewater... Het waterschap Brabantse Delta komt met dit onttrekkingsverbod vanwege de extreme droogte. Hoe lang het verbod in West-Brabant zal duren is niet bekend.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 Ooh, baby, I'm just so down as cold as ice Shadows of a man A face through a window Crying in the night The night goes into morning Just another day Happy people pass my way Looking in their eyes zomerhit.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 So I don't have to watch you leave. I put on Survivor just to watch somebody suffer. Maybe I should get some sleep. sofa wall, they all betray each other. What's the point of anything? All of my friends are missing again.